Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken bekijkt wat de gevolgen zijn van de cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders organiseert. Aanleiding is de groeiende onrust in Pakistan. Wilders kondigde twee maanden geleden aan dat hij een wedstrijd wil houden met cartoons over de profeet Mohammed. Dat leidde in Pakistan al tot verschillende demonstraties. Afgelopen vrijdag gingen in de hoofdstad Islamabad duizenden mensen de straat op. De Pakistanse regering heeft de Nederlandse zaakgelastigde ontboden omdat Wilders zich schuldig zou maken aan belediging van de islam. In een huisartsenpraktijk in Loosdrecht is vanochtend een huisarts neergestoken. Hij werd door een belager drie keer in zijn nek gestoken. De man is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige kreeg de huisarts na de aanval hulp van een jongen die net van de tandarts kwam en die zijn hulpgeroep hoorde. De dader van de steekpartij in Loosdrecht is op de vlucht geslagen. De politie weet wie het is en zoekt naar hem. Op Bonaire heeft de politie voor het eerst in de geschiedenis een alcoholtest gehouden in het verkeer. De controle leverde meteen een grote groep overtreders op. Van de 177 gecontroleerde bestuurders hadden er 24 te veel gedronken. De politie nam een zogenoemde dronkenmanstest af, waarbij de bestuurders 10 meter moesten lopen over een rechte lijn. Met de controle loopt de politie van Bonaire vooruit op een eventuele strengere wet over alcohol in het verkeer. In de huidige wet staat alleen dat het verboden is om onder invloed te rijden, maar er wordt nog geen promilage genoemd. Door de opwarming van de Noordpool krijgen we te maken met langere hete periodes in de zomer. Dat concludeert een internationaal onderzoeksteam in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Door de opwarming van de Noordpool neemt de luchtcirculatie af, waardoor weersomstandigheden langer aanhouden. Het weer. Eerst nog veel bewolking, maar vanavond en vannacht meer opklaringen. Morgen is er geregeld zon en dan wordt het 23 graden aan zee... tot lokaal 28 in het oosten en zuidoosten.